Dat gebeurde in de provincie Baghlan, een buurprovincie van Kunduz. De militairen kwamen na een gezamenlijke patrouille juist terug bij hun kamp toen de Afghaan plotseling het vuur opende. Twee Duitsers waren op slag dood, de derde overleed enkele uren later. De Afghaan werd ook doodgeschoten. Het was de zwaarste aanslag op de Duitse troepen in Afghanistan in bijna een jaar tijd. Later op de dag was er ook nog een aanslag op Duitse militairen in de provincie Kunduz. Daarbij raakten vier Duitsers gewond, maar zij zijn niet in levensgevaar. Minister Opstelten ziet niets in het idee van PVV-leider Wilders om rechters maar voor vijf of zes jaar te benoemen. Dit gaat niet gebeuren, zei Opstelten op tv bij Pauw en Witteman. Wilders zei woensdag in het programma Uitgesproken WNL dat rechters niet meer voor het leven moeten worden benoemd. Hij vindt dat elke vijf of zes jaar moet worden getoetst of ze wel zwaar genoeg straffen. Wilders vroeg het kabinet om dat te regelen, maar Opstelten wijst het idee resoluut van de hand. Gelukkig leven we in een land met scheiding der machten, zegt hij. En daar horen onafhankelijke rechters bij die voor het leven worden benoemd. Burgemeester Van der Laan wil alle mosquito's uit Amsterdam weghalen. De mosquito's maken een irritante zoemtoon die alleen door jongeren is te horen. Zo moeten hangjongeren worden weggejaagd. Volgens Van der Laan is de mosquito discriminerend en zijn er betere middelen om overlast van jongeren tegen te gaan. In Amsterdam zou het gaan om vier mosquito's. In heel Nederland gebruiken meer dan 100 gemeenten het omstreden apparaat. In Utrecht besloot burgemeester Wolfse twee jaar geleden al om een aantal mosquito's in de wijk Kanaleiland uit te schakelen. Het weer, vannacht veel bewolking, minimaal rond het vriespunt. Ook overdag is het bewolkt, met aan het eind van de dag in het zuidwesten wat regen. Het wordt 2 graden in Groningen en 6 in Limburg. Maar door de wind voelt het een stuk kouder aan.